In overleg met de nabestaanden werd besloten er een herdenkingsconcert van te maken. Onder andere een dochter en een kleindochter van Solomon Burke zongen enkele nummers. Het weer, eerst bewolkt en nevelig en in het zuidoosten mist. Daarna blijft het vanmiddag bewolkt en het wordt ongeveer een graad of 14.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 Martijn van Beek met het NOS journaal. Chipmachinemaker ASML heeft een netto winst in het derde kwartaal zien stijgen tot 269 miljoen euro. Dat is 12% meer dan in het tweede kwartaal. Het bedrijf gaat er nog steeds vanuit dat de recordomzet uit 2007 met 10, zeker 10% wordt overtroffen. ASML verwacht veel van de nieuwe generatie EUV-machines, die kleinere, snellere en goedkopere chips maken. De eerste EUV, te waarde van 65 miljoen euro, werd vorige week verkocht. En gisteren maakte Intel, een van de grote klanten van ASML, een recordomzet bekend. De doorgebroken dam, waardoor vorige week drie dorpen in Hongarije overstroomden, was mogelijk al langer aan het lekken. Een luchtfoto van een paar maanden geleden laat zien dat de damwand toen al scheuren vertoonde. Vandaag wordt gekeken of de directeur van de aluinaardefabriek nog langer wordt vastgehouden. Hij wordt beschuldigd van nalatigheid, omdat hij zou hebben geweten dat de gifopslag aan het lekken was, maar niks deed. De Hongaarse overheid heeft de fabriek genationaliseerd om ervoor te zorgen dat de werknemers hun baan kunnen houden. De reddingsoperatie in de mijn in het noorden van Chili verloopt goed. Elk uur komt een mijnwerker naar boven. Inmiddels zijn vier van de 33 mijnwerkers gered. Het duurt nog zeker anderhalve dag voordat ook al hun collega's weer boven zijn. De mijnwerkers raakten op 5 augustus opgesloten in de goud- en kopermijn... na een instorting op 625 meter diepte. De Iraanse president Ahmadinejad is begonnen aan een tweedaag staatsbezoek aan Libanon... Hij ontmoet de president en de premier en gaat naar een manifestatie van de Hezbollah-beweging. Pro-westerse Libanezen zien het